Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Leeuwarden is een flat ontruimd vanwege een brand. De inwoners van zes appartementen zijn geëvacueerd en worden in de buurt opgevangen. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De brand ontstond in de portiek. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Op de Noordzee wordt vannacht de tweede helft van een gezonken vrachtschip geborgen. Het schip verging bij een botsing afgelopen oktober in de buurt van het Duitse Helgoland. Bij het ongeluk kwamen vijf matrozen om het leven, twee overleefden het. In de Gazastrook zijn gisteren 16 doden gevallen bij Israëlische aanvallen, meldt Al Jazeera. Volgens persbureau Reuters werd bij een van de aanvallen in Jabalia in Noord-Gaza een gebouw getroffen waarin ontheemde Palestijnen verbleven. De Israëlische krant Haaretz schrijft dat daar vier doden zijn gevallen. Het Israëlische leger bevestigt de aanval en zegt dat er een commandocentrum van Hamas was gevestigd. Verder zouden er tien lichamen zijn geborgen in de zuidelijke steden Gan Yunis en Rafa. Het OM eist 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een man van 37 vanwege het steken van drie vrouwen vorig jaar in Utrecht. De man zou zijn slachtoffers in dezelfde week en dezelfde straat hebben gestoken in hun hals of gezicht. Dat leidde tot veel onrust in Utrecht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte twee van de vrouwen bewust gestoken om hen te doden. De man verklaarde dat er een chip in zijn hoofd zit... en dat hij in opdracht van de duivel onschuldige mensen iets moest aandoen. De rechter doet over twee weken uitspraak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het noorden en oosten regenachtig. De dag begint met wolken en een bui. Later wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door.